Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het lijkt erop dat de grootste ellende op de beurs voorlopig achter de rug is. De afgelopen dagen gingen bijna alle koersen keihard onderuit... door de handelsoorlog van president Trump. Hij zei gisteravond dat de meeste van zijn importtarieven worden uitgesteld. Dat was meteen te zien op de Amerikaanse beurs, zegt verslaggever Roland Muller. Kijk bijvoorbeeld naar bedrijven zoals Tesla. Die heeft natuurlijk ontzettend veel verloren, eigenlijk al sinds het aantreden van Trump. Ehm, noteren toch een enorm plus van 22 procent. Ehm, was inderdaad ook wel heel hard gedaald. Hè. Maar kijk ook naar chipfabrikant Nvidia, 18 procent erbij. En kijk naar Apple, 15 procent erbij. je ziet toch echt een, eh, een duidelijke opluchting. Dat gaat in ons land voorlopig net zo. De beurs in Amsterdam is een uurtje geleden geopend en ging meteen al richting een plus van 7 procent. Rusland is volgens Oekraïne aan een nieuw groot grondoffensief begonnen. Op verschillende plekken in Oekraïne worden zware gevechten gemeld... vooral in de regio's Sumi en Kharkiv, zegt correspondent Christian Pauwen. Daar meldt Oekraïne nu weer ja, ook heftige gevechten met Rusland. Vanuit die regio's heeft Oekraïne aanvallen uitgevoerd op Rusland... en ook Russisch grondgebied veroverd. Eh, onder meer in de regio Koersk. En nu zou dus juist Rusland daar weer met een aanval op Oekraïns grondgebied bezig zijn. Oekraïne zegt dat Rusland nu met 600.000 miljoen militairen in Oekraïne en dat het Poetin lukt om iedere maand 8000 extra manschappen die kant op te krijgen. Het zijn zware tijden voor mensen die last hebben van hooikoorts. Gelukkig is er een heel klein lichtpuntje. Patiënten kunnen beter voorbereid de deur uit... want de pollenmeter van het LUMC in Leiden is geüpdate. Je kunt real-time meekijken. Voorslaggever Matthijs van de Wiel mocht mee naar de meetinstallatie. Yes het dak van het LUMC. staan de trap omhoog nog. En daar staan ze, de samplers. En bovenop een soort schoorsteen. Daar worden de deeltjes verzameld. En dan wordt er eh, in het apparaat wordt er een eh, holografisch beeld gemaakt van elk deeltje. Om uiteindelijk met AI al die signalen te vertalen in eh, ja, de identificatie van het deeltje. Een hele dure stofzuiger. <laughs> Klopt. Het ging tot nu toe een stukje minder high-tech. Pollen werden een week lang verzameld met een soort ronddraaiend stuk tape.